9 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. In Louisville in Kentucky zijn zeven burgers neergeschoten bij confrontaties met de politie. Betogers eisten dat de verantwoordelijken worden gestraft voor de dood van een zwarte vrouw van 26. Breonna Taylor werd in maart in haar huis doodgeschoten door de politie tijdens een drugsonderzoek. De protesten in Louisville zijn opgeleid na de gebeurtenissen in Minneapolis. Daar is het sinds maandag onrustig nadat een zwarte man aan de gevolgen van zijn hardhandige arrestatie door witte agenten was overleden. Vanochtend bestormden demonstranten een politiebureau in Minneapolis en staken het in brand. In Rotterdam is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Volgens de politie heeft het er alle schijn van dat het om een liquidatie gaat. Er zijn twee verdachten na een achtervolging aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is. Hij is doodgeschoten in het stadsdeel IJsselmonde in het zuiden van Rotterdam zijn de laatste tijd meer schietincidenten geweest in de stad. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is. Claimorganisatie Aviclaim begint een rechtszaak tegen vliegmaatschappijen... die klanten met geannuleerde vluchten alleen een voucher geven. Het gaat in eerste instantie om tientallen claims tegen KLM... maar Aviclaim zegt bezig te zijn met 1500 zaken tegen 55 maatschappijen. De mensen zijn boos dat ze niet het geld van hun ticket terugkrijgen, maar een tegoedbon. Bij KLM krijgen mensen alleen hun geld terug als hun vlucht na 15 mei is geannuleerd. Voor vluchten die voor die datum zijn gecanceld geeft KLM alleen vouchers. Volgens Aviclaim is dat in strijd met het Europees consumentenrecht. Wereldwijd worden door de coronacrisis mogelijk 80 miljoen kinderen niet ingeënt tegen ziektes als mazelen, polio en cholera. De waarschuwing komt van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Volgens die organisaties zijn in bijna 70 landen vaccinatieprogramma's deels of helemaal stopgezet, met alle risico's van dien. Het weer zonnig, later in het binnenland wel wat stapelwolken. In het noorden wordt het maximaal 19 graden, in het zuiden kan het 23 graden worden.